Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Het Britse parlement heeft tegen een referendum over Europa gestemd. In het referendum zou de Britten gevraagd worden of ze hun land in de Europese Unie willen houden, eruit willen stappen of opnieuw over het lidmaatschap willen onderhandelen. Het idee kwam van een aantal parlementsleden van de conservatieve partij, terwijl het kabinet van hun eigen premier Cameron tegen het referendum is. Volgens Cameron zijn er tijdens een crisis andere prioriteiten dan het EU-lidmaatschap ter discussie stellen. Meer dan een kwart van de conservatieve fractie stemde voor het referendum, maar dat was dus niet genoeg voor een meerderheid. In Groot-Brittannië groeit de weerstand tegen Europa en de euro. De Britten behoren niet tot de eurozone, maar hebben toch last van de eurocrisis. Het lichaam van de Libische oud-dictator Gaddafi is weggehaald uit de koelcel in Misrata, waar hij de afgelopen dagen lag opgebaard. Een woordvoerder van de overgangsraad zegt dat Gaddafi en zijn zoon Mutassim komende dag worden begraven op een geheime plek in de woestijn volgens islamitische gebruiken. Veel Libiërs hebben de afgelopen dagen een kijkje genomen in de koelcel in Misrata. De benzinedief die zaterdag achterop een file botste wordt beschuldigd van doodslag. Bij het ongeluk op de A2 bij Apkoude kwam een inzittende van een andere auto om het leven. Ook, voor het, ook over het rammen van politieauto's moet de benzinedief tekst en uitleg geven. Morgen wordt hij voorgeleid voor de rechtercommissaris. De machtigste vrouw van Nederland is volgens Maandblad opzij Angeline Kemna, hoofdbeleggingen van pensioenuitvoerder APG. De jury zegt dat Kemna een geweldige en eigen stempel drukt op de financiële sector en intussen oog houdt voor duurzame maatschappelijke ontwikkelingen. Het is de derde keer dat opzij een top 100 van de invloedrijke vrouwen heeft samengesteld. Vorige nummer 1 waren koningin Beatrix en FNV-voorzitter Jongerius. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking, minima tussen 4 en 10 graden. Komende dag zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten regen die over het hele land trekt.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 crazy Boy, wasting my time I'm not wasting your time You're out of your mind You're out of your mind gonna make this really easy for you I'm out of my mind I'm gonna show you I'm not crazy Boy, you're 10 below, you're out of your mind.